Vrijdagavond reed de vrachtwagenchauffeur door bij een blokkade van gele hesjes bij Fizé, net over de grens in België. Een 50-jarige demonstrant kwam daarbij om het leven. De chauffeur wordt beschuldigd van dood door schuld. Zijn vrachtwagen werd gisteren al leeg teruggevonden op een parkeerplaats bij Tilburg. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden in het Roergebied. De actie richtte zich op criminele families die zich bezighouden met witwassen, belastingontduiking en zwart werk. Tot diep in de nacht werden in verschillende plaatsen invallen gedaan bij onder meer cafés, gokkantoren en theehuizen. In totaal deden zo'n 1300 agenten aan de acties mee. Later vandaag maakt de politie in Duitsland bekend wat de politieactie heeft opgeleverd. In Guatemala, in Midden-Amerika, hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de uitzetting van een VN-commissie die onderzoek doet naar corruptie. Het besluit van president Morales bewijst volgens de demonstranten dat de regering zelf corrupt is. De VN-commissie doet al jaren onderzoek naar corruptie op het hoogste niveau in Guatemala. Nu president Morales zelf onderwerp is van dat onderzoek, wil hij dat de commissieleden het land verlaten. Als de commissieleden daadwerkelijk het land worden uitgezet... zal het onderzoek gewoon door blijven gaan, zegt de VN. Het WK Volleybal voor Vrouwen wordt in 2022 in Nederland gehouden. Dat heeft de Internationale Volleybalfederatie bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat Nederland de organisatie van een wereldkampioenschap volleybal toegewezen krijgt.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 I can tell you could go. put your head on the to pull through. You just gotta be strong. I don't wanna lose now. I'm looking right at the other half of me, The biggest can see Yeah, man. sand.